Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Duitsland is overleden. Kohl leidde de Duitse regering van 1982 tot 1998 en werd de kanselier van de hereniging genoemd. Tijdens zijn regeerperiode viel de Berlijnse muur en werden Oost- en West-Duitsland samengevoegd. Kools reputatie raakte wel beschadigd toen bekend werd dat in zijn regeerperiode illegale giften werden gedaan aan de partijkas van zijn partij, de CDU. Helmut Kool is 87 jaar geworden. Amazon wil een grote concurrent van Ahold in de VS overnemen. Het webwinkelconcern heeft 13,7 miljard dollar over voor de biologische supermarktketen Whole Foods. Dat hebben de twee bedrijven bekendgemaakt. Amazon is al langer bezig met een eigen supermarktconcept. Na de aankondiging daalden de aandelenkoersen van concurrenten zoals Ahold Delhaize. De NS vindt het jammer dat vakbond FNV een staking heeft aangekondigd voor maandagochtend. NS-medewerkers in Den Haag Centraal en Zwolle leggen dan het werk neer. Volgens de NS levert dat veel overlast op voor reizigers. FNV Spoor voert maandag actie uit onvrede over de gesprekken met de spoorwegen. Volgens de bond is er al anderhalf jaar geen enkele beweging bij NS. Tennister Richel Hogekamp doet geen aangifte na een doodsbedreiging op Twitter. Wel heeft ze het incident bij de tennisbond WTA aangekaart. Nadat Hogekamp gisteren een partij had verloren tijdens het toernooi in Rosmalen... twitterde een man die op de partij had gegokt... dat iemand haar met twee kogels moest vermoorden. Hogekamp zegt dat ze vaker bedreigd wordt... maar dat dit bericht een van de ergste ooit is. Het weer, vooral in de binnenland bewolking met mogelijk nog een buitje. Morgen begint de dag in het westen zonnig.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 In de Randstad eh, staat nog een handjevol files. Eh, je hebt eh, vooral nog vertraging op de A6 richting Lelystad. Tussen Almere Buitenwest en Lelystad staat 5 kilometer file door een ongeluk. En dat kost je zo'n 20 minuten extra.